Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De bezettingsactie in het Sterrenbos in Born gaat ook vannacht door, zeggen de actievoerders. Een deel van het bos moet mogelijk verdwijnen... voor uitbreiding van de naastgelegen autofabriek van VDL Netcar. De betogers zijn daarop tegen. Bij de actie zijn nu nog zo'n 20 mensen betrokken. Ze slapen vannacht in hangmatten in de bomen. De omgeving van het bos in Born is afgezet door de politie. Eerder op de dag werden al meerdere mensen aangehouden. Een Brit is schuldig bevonden aan betrokkenheid bij een moordcomplot... tegen een Pakistaanse mensenrechtenactivist in Rotterdam. De Brit zou 100.000 pond krijgen om de activist te vermoorden. De aanslag mislukte doordat de activist, die in Rotterdam woonde... al op een onderduikadres zat. In maart hoort de Brit zijn straf. Een priester in Florence is op de vingers getikt... omdat hij jarenlang te enthousiast de kerkklokken luidde... Omwonenden werden er gek van. Volgens hen waren de klokken tot 200 keer per dag te horen. De priester heeft nu een boete van 2000 euro gekregen... en mag de klokken in Florence alleen nog luiden voor de mis en als oproep tot gebed. De Nederlandse zaalvoetballers zijn er op het EK niet ingeslaagd de kwartfinales te bereiken. Oranje verloor in Amsterdam zijn laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-2 en is daardoor uitgeschakeld. Voor het eerst in maanden is er weer een wedstrijd in het betaald voetbal gespeeld met publiek. Top Os tegen Den Bos in de eerste divisie. Het stadion mocht maar voor een derde worden gevuld en bezoekers moesten anderhalve meter afstand houden, maar die laatste regel werd massaal genegeerd. Supporters zaten dicht op elkaar en achter een van de doelen stond de harde kern van de Top Os-aanhang als vanouds hutje-mutje.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 Real, bad girl, yes, je showt confidence. Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar zo van mijn many men. Geen 50 cent, want ze fuck met ekkenboels. Ik kan prikken als ik wil, AstraZeneca. AstraZeneca.